Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese landen gaan aan de slag met een plan om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Gisteren was er een spoedtop in Londen. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk willen een gedeeltelijke wapenstilstand van een maand. De Britse premier Starmer zegt dat de tijd van alleen maar praten voorbij is. It's time to act. Time to step up and lead. And to unite around a new plan for just and enduring peace. Die wapenstilstand zou alleen gelden voor aanvallen via de lucht en zee. Aan het front zouden de gevechten gewoon nog door mogen gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft nog niet gereageerd op het plan. Hij zegt alleen dat hij ervan op de hoogte is. Het kabinet geeft toe dat de kosten voor asielopvang flink omhoog zullen gaan. Dat schrijft het AD. Het plan om statushouders geen voorrang meer te geven bij sociale huurwoningen... zorgt ervoor dat ze langer in een AZC moeten blijven. Nu al wachten er 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning op een huis. Dat kost anderhalf miljoen euro per dag en zal dus meer worden. 14 pechvogels tijdens carnaval in Tilburg hebben toch nog hun gestolen telefoon teruggekregen. Een van de slachtoffers kon via een volg-app zien waar zijn gestolen toestel ongeveer was. Toen de politie daarop afging gooide iemand een tas weg. Daarin zaten 15 telefoons. Van 14 is de rechtmatige eigenaar teruggevonden. De vermoedelijke dader is opgepakt. In Australië is een man overleden die meer dan 2 miljoen baby's heeft gered. James Harrison had een zeldzame antistof in zijn bloed zitten. Door dat bloed elke twee weken te doneren... konden er medicijnen gemaakt worden tegen een veel voorkomende aandoening bij zwangere vrouwen. Daardoor zijn naar schatting 2,4 miljoen miskramen voorkomen. Toch zag Harrison zichzelf niet als held. It becomes quite humbling when they say, oh you've done this or you've done that. Uh, or you're a hero. No, no, no, I said it's something I can do. You It's one of my talents. Not my only talent. Is that I can be a blood donor. Toen hij 81 was, moest hij stoppen met bloed geven. En nu, zeven jaar later, is hij dus overleden in zijn slaap. Het weer nog vanochtend behoorlijk fris en mistig. Daarna wordt het lenteachtig. Veel zon, weinig wind en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er ontstaan een paar korte files in Noord-Holland. Om te beginnen de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Permanent Noord 5 kilometer met 6 minuten op oponthoud. En 242 Middenmeer richting Alkmaar. Bij industriegebied Boekelenmeer 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.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 Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stellen voor dat er in Oekraïne... een beperkte wapenstilstand komt van een maand. Het zou gaan om een bestand voor de lucht, de zee en de energieinfrastructuur. De gevechten op land zouden wel doorgaan. Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over het onderzoek naar de ernstige mishandeling van het pleegmeisje uit Vlaardingen door haar pleegouders. Onder andere de woordvoerder van de familie van het meisje praatte de Kamer bij. Het weer, het vriest licht en hier en daar mist kan mist ontstaan. Die mist lost in de loop van de ochtend op. Het wordt een zonnige dag bij graad of 9.